don't know where I stand or what I need to do I try to forget and to find someone new So I pray on my knees to heaven above That somebody please, someone to love So to get to my story, you lift me your hands Don't let me down when I find someone new Ooh. find someone new I pray on my knees The heaven above somebody please There's someone to love Till I tell you a story Leave me NOS Nieuws van